Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Streekvervoerders staken vandaag in Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland. De chauffeurs willen een hoger loon en zijn klaar met de overvolle roosters. Deze buschauffeur in Leiden ziet daarom haar werk niet meer zitten. Om te zorgen dat ik niet in de problemen kom, kies ik ervoor om nu te vertrekken. Hmm, met pijn in het hart? Heel veel pijn. Want hoe leuk is het om buschauffeur te zijn? Ik vind het een fantastisch beroep. ja ik vind het heerlijk, maar ja het is, ehm, ja, je moet gewoon voor jezelf kiezen. Ik heb twee kinderen die nog thuis wonen en, en ja, alles wordt duurder. En, en ja, het is gewoon in dit geval gewoon kiezen voor jezelf. Komende dagen legt personeel in andere provincies het werk ook neer. En volgende week vrijdag wordt er door het hele land gestaakt. Overigens doen niet alle chauffeurs mee, dus af en toe rijdt er nog wel een bus of trein in die stakende regio's. Verschillende experts trekken aan de bel over het gebruik van cocaïne. Dat lijkt steeds normaler te worden bij jongeren, zeggen ze tegen het AD. Vooral onder hoogopgeleide jongeren is het gebruik flink toegenomen. De deskundigen denken dat het deels komt door corona. Door drugs te gebruiken konden jongeren zo aan hun verveling ontsnappen een mini-overwinning voor oud-president Donald Trump. De FBI wil documenten inzien die hij vanuit het Witte Huis naar huis heeft meegenomen. Een rechter heeft nu besloten dat onafhankelijke onderzoekers die documenten eerst moeten inzien. Daarom had Trump ook gevraagd bij de rechter. De FBI verdenkt Trump ervan dat hij allerlei vertrouwelijke privédocumenten na zijn aftreden heeft meegenomen. En dat mag helemaal niet. En in de schaakwereld is een dikke rel gaande. Tijdens een partij tussen twee topschakers kwam één van de twee niet opdagen. I think that Magnus believes Hans probably is cheating. And so you really have no way of proving that if you really believe that. So, so I think Magnus's way of basically saying that is like he's not going to actually say it, but he's withdrawing to make the point without publicly making the point. Ja, hij denkt dus dat de schaker die wel opkwam dagen vals speelt. De andere schaker wil door niet te komen dat duidelijk maken aan de wereld. Ruzie tussen spelers in de schaakwereld komt niet zo heel vaak voor. En het weer nog af en toe wolken, maar ook veel zon bij maximaal 25 tot 30 graden vandaag. Eind van de middag en in de avond zijn er wel pittige buien en kan het ook gaan onweren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nu toch zo'n 120 kilometer file in onze regio. Je hebt een vertraging op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. Altijd nog 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging op de A10, de ringweg van Amsterdam. Vanuit knooppunt Koenplein naar knooppunt de Nieuwe Meer bij Amsterdam Slotervaart. 5 kilometer met 40 minuten vertraging. Zijn bergingswerkzaamheden aan de gang na een ongeluk. Daarvoor zijn er drie rijstroken dicht. En je kan maar beter omrijden via de A10 Noord. A27 Almere-Utrecht. Bij Huizen een ongeluk. 20 minuten vertraging daar. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. En een kwartier oponthoud op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette 12 kilometer file.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 Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen.